9 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Zes oppositiepartijen in Polen hebben een pro-Europees verbond gesloten. De partijen trekken gezamenlijk op bij de Europese verkiezingen... en de parlements- en presidentsverkiezingen. Ze willen Polen verdedigen tegen anti-EU-krachten. Volgens de oppositie zorgt de nationalistische regeringspartij PIS... voor een gespannen verhouding met de Europese Unie. Zo loopt er een artikel 7-procedure tegen Polen... omdat Brussel zich zorgen maakt over de democratie. Deze strafprocedure kan ertoe leiden dat het stemrecht van Polen... in verschillende Europese raden wordt afgenomen. Nederland wordt steeds afhankelijker van buitenlandse werknemers... voor banen die Nederlanders niet willen of kunnen doen. De verwachting is dat de komende periode alleen al uit de Europese Unie... jaarlijks ruim 50.000 extra mensen gaten moeten komen vullen... die ontstaan door het Nederlandse personeelstekort. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd... bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bedrijven, uitzendbureaus, provincies en gemeenten zijn het erover eens... dat arbeidsmigranten in de huidige situatie onmisbaar zijn in Nederland. Het KNMI verwacht dat de komende dagen records worden verbroken. Zo kan het een van de vroegste warme dagen ooit worden. Het Meteorologisch Instituut spreekt van een warme dag... wanneer het kwik de 20 graden aantikt. De vroegste warme dag ooit werd in 1990 op 24 februari genoteerd. Hoewel het nu dus uitzonderlijk warm is, gaat februari geheel geen records breken. Daarvoor was het aan het begin van deze maand te koud. En dan schaatsen. De Rus Pavel, Pavel Kulisnikov is in Heerenveen voor de derde keer wereldkampioen geworden op het WK Sprint. De Japaner Shinama werd tweede en Kjeld Nuis legde beslag op het brons. Bij de vrouwen ging de titel naar de Japanse Nao Kadera. Sanneke de Neling was met een zesde plaats de beste Nederlandse. En dan het weer. Het is onbewolkt en vannacht blijft het helder. Wel kan een mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 0 tot min 2 graden. Morgen opnieuw veel zon. De temperatuur stijgt naar maximaal 16 graden dan. Dinsdag en woensdag wordt het een zeer zachte dag. Dit was het. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Goedavond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1321 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw gastheer voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Twee uur lang uh, New Age muziek dus. Eerst een regulier programma. Geen nieuwe werkjes. Nee, die zit in het tweede uur. Want eh, tweede uur is Peaceful Sleepy Radio. Ja, we gaan eh, weer lekker rustig tegenaan. Met uh, lekker wegdromen bij hele fraaie, mooie muziek. En, en ja, er komt af en toe ook eens nieuwe meditatiemuziek uh, uit. En dat zit dus in het tweede uur dit keer. Dit keer, eh, in dit uur, beginnen we met Jacques Vavar, een Canadees. Met zijn album In Vocation. En de playlist van de andere artiesten die allemaal meedoen in dit eerste uur... die kan je natuurlijk terugvinden op peacefulradio.info. Goed, genoeg gepraat, want eh, het is een muziekprogramma.